Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Influencers zijn nog steeds niet duidelijk genoeg over de reclame die ze maken. Volgens mediatoezichthouders is het op sociale media nog te vaak vaag... of iemand betaald krijgt voor bepaalde promotie. Guys, als ik ergens wild van word... Het is zo lekker om in de ochtend even mijn gezicht te reinigen. En ik weet dat jullie er ook wild van worden maar de toezichthouders dus niet. Onderzoekers hebben gezien dat de influencers vaak alleen ergens in de beschrijving verstoppen dat ze gesponsord worden, als ze dat al doen. veel van hen zijn ook bang om volgers te verliezen door reclame te maken. Alleen strengere regels zijn niet genoeg, volgens de onderzoekers. Zij zeggen dat het ook belangrijk is dat jongeren meer leren over de industrie achter influencer. Heb je een baantje naast je studie of werk je nog niet zo lang na je afstuderen... dan kan het zomaar eens zijn dat je te veel belasting hebt betaald. Bijna 425.000 mensen die geen belastingaangifte deden over 2023... krijgen deze week een brief met de attentie om er toch nog even naar te kijken... omdat ze misschien geld terugkrijgen. Het gaat om een paar honderd euro. De Amerikaanse staat Florida maakt zich op voor de orkaan Milton. De gouverneur van Florida roept mensen op om te evacueren, nu het nog kan. So make the decisions now to protect yourself and your family. No matter what property damage is done, uh, we can rebuild homes, we can rebuild businesses, we can get people back on their feet, uh, but only if they go, they're safe and they survive the storm. Amerikaanse kinderen krijgen deze Halloween waarschijnlijk stukken minder chocolade in hun mandjes. De prijs van cacao is nu zo hoog dat veel Amerikaanse snoepfabrieken zijn overgestapt op winegums of drop voor de Halloween-periode. Kinderen gaan eind deze maand langs de deuren om snoep op te halen. Persbureau Reuters zegt dat er ook bij drop en andere snoep eigenlijk dat dat nog harder in prijs is gestegen, maar nog altijd goedkoper is dan chocolade.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 Dit is Art Garfunkel. Garfunkel. Het spijt me John Lennon Maar je hebt je vergist De war is niet over God als je wist Al is het dan kerstmis de wereld vecht door. We laten een spoor na. Een bloederig spoor. Nog steeds sterven kinderen. Tien jaar na je dood. Het leek op een wonder. De vreugde was groot. De wereld zou één zijn. Een gloednieuw begin. Maar niet zo veel. Storten stortte alles weer in. Nog steeds sterven kinderen, nog steeds sterven kinderen. Van armoe op straat, van armoe op straat. Nog steeds is er honger, nog steeds is er honger, nog steeds is er haat. Het spijt me John Lennon Maar je zag het foutief. Jouw kijk op de wereld Was veel te naïef Er wordt weer gescholden Er wordt weer gebrood Opnieuw krijgen zwakken en armen de schuld. Nog steeds sterven kinderen. Nog steeds sterven kinderen. Van armoe op straat. Van armoe op straat. Nog steeds is er honger. Nog steeds is er honger. Nog steeds is er haat. had een eh, vooruitziende blik. Eh, Robert Long was dat natuurlijk met eh, is Over van John Lennon... in een bijzondere Nederlandse vertaling. Hoe actueel nu, hè, als je er goed naar geluisterd hebt... nog steeds ellende, nog steeds moord en doodslag... en nog steeds kinderen die sterven van de honger op straat. De strekking van de tekst kon niet leuker maken voor u dan het is, luisteraars... maar eh, de melodie is sowieso mooi en het lied is sowieso mooi. En de stem van Robert Long is dus ook iets... Eh, wat althans bij mij altijd iets eh, heeft... iets innemends, laat ik het maar zo onder woorden brengen. Fragile is ook een prachtig nummer. Wordt gezongen natuurlijk door Sting. En die draait speciaal voor Annemieke Vos. Annemiek, deze is voor jou. Prachtig gespeeld door de muzikanten eh, die eh, Sting begeleiden met Fragile. novel mind. But in the meantime, when we're together, touching each other. And our bodies do what we feel. Closer. Phyllis Ja, luisteraars, tot 12 eh, uur vannacht ben ik bij u met de mooiste easy listening muziek. U mag verzoekjes indienen via Messenger. Dan moet u even vriend met me worden. Charles Duif, Duif gespeld, Dirk Utrecht. Lange met puntjes, dubbel Frederik. Als je vriendjes met me wordt, dan eh, kun je hem ook een uh, persoonlijk berichtje sturen met jouw verzoek. En als ik hem in huis heb, dan draai ik hem gegarandeerd. We gaan eh, genieten van Neil Diamond. Ik noemde hem vroeger altijd Nederlands Diamant. Song Song Blue, een van zijn mooiere. again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a crime. and know it, get to feeling good. You simply got no choice. subject to the blues now and then But when you take the blues and make a song You sing them out again Song sung blue Weeping like a willow Song sung blue Sleeping on my pillow can sing it with a cry in your voice And before you know it, started feeling good You simply got no choice grote hit van Neil Diamond. Song Song Blue. Look what you've done. Nou, dan heb ik het over eh, niemand minder dan, luisteraars. Brad. David Gates. gun Gates. Razend populair, vooral in de jaren 70 met eh, heel veel mooie nummers. Dit is onze Rob de Nijs. Alles wat ademt. Vrede is ver, verder dan ooit. Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit heeft de angst met ons gedaan. Laat alles wat ademt in vrede bestaan. Ja, was het maar waar op de ijs. Wel een heel toepasselijk lied.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 Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dark in here? They would travel about. But his dog up and died. Yet I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see, sunlight, I drink a bit. Then he shook his head. Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. jingles, Come back and dance, and dance, and dance. Back and dance again, Mr. Jingles. Mr. Bojangles. Mr. Ik heb meegezongen, heb dat, eh, eh, hoort, u <laughs> hebt gehoord. Hè? fantastisch. Ja, Tonight is the Night, luisteraars. Geloof me maar. En dat wordt bezongen door eh, niemand minder dan Rod Stewart. Blijf bij me tot vannacht 12 uur voor de mooiste muziek. This time oceans rise. Stewart met Tonight's the Night. Wat dacht u van eh, Etta James met I'd Rather Go Blind? I'd Rather Go Blind. This dit is Mama Cash. It's getting better. wat eh, positieve voorspellingen van mama Kees. Getting better every day. Ik moet het nog zien, mama. <laughs> ja, mama zat natuurlijk goed bij Cash, maar een hoop mensen zitten dat niet. Een hoop mensen leven in armoede, ellende, narigheid.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 spring summer or fall. Now all you got to do is call, and I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you future turned dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow.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 Maar het was ook een eh, fantastische performance van Carol King in Carré in Amsterdam. We gaan even de seizoenen in de zon beleven. Met al die eh, regen van de afgelopen tijd. Eh, nou ja, we hebben ook wel zonnige dagen gehad.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 Na Niels reclame. en ABBA-droom met mij. future, even if you fail. I believe in angels, something good in angels. Ja, ik heb ook een uh, eh, droom, luisteraars, dat u allemaal nog een uurtje bij me blijft straks. Na de klok van 11 uur het nieuws.